uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De VRT meldt dat de Belgische premier Terme op weg is naar koning Albert... om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Vanochtend stapten de Vlaamse liberalen uit de regering... vanwege de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Deze slepende kwestie over een nieuwe indeling van het kiesdistrict... is nog altijd niet opgelost en de Vlaamse liberalen waren dat nu zat. Of koning Albert het ontslag van premier Terme aanvaardt is niet bekend. De twee mannen die terecht zijn in de Palm Investzaak hebben allebei 3,5 jaar gevangenisstraf gekregen. Volgens de rechtbank hebben zij zich schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschriften. Daardoor zijn honderden beleggers voor vele miljoenen gedupeerd. De twee mannen richtten in 2006 het beleggingsfonds Palm Invest op. Beleggers konden geld investeren in luxe villa's op kunstmatig aangelegde eilanden voor de kust van Dubai. De twee oprichters staken het grootste deel van de ingelegde gelden in eigen zak. Het oostelijk deel van Den Haag en leidschendam Voerburg heeft vanmiddag een tijdje zonder stroom gezeten. Er was volgens netbeheerder Stedin een storing in een spanningsstation... waardoor enkele tienduizenden huishoudens en bedrijven geen elektriciteit hadden. Ook de regio Alkmaar zat vandaag tijdelijk zonder stroom. Dat kwam door kortsluiting. De Rooms-Katholieke Kerk in Engeland en Wales heeft verontschuldigingen aangeboden voor seksueel misbruik door priesters. Het hoofd van de kerk in Engeland noemde het misbruik een grof schandaal en een ernstige zonde tegen God. In een verklaring zegt de aartsbisschop dat de kerk zijn oprechte excuses aanbiedt aan de slachtoffers van het seksueel misbruik en hen om vergeving vraagt. Het weer, vrij zonnig en droog. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden.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 I saw the light and I'm that star up in the I'm the prodigal at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. And fame was right there. I No little deal. Oh yeah. My back's against the room.